NOS Nieuws van 7 uur. De Duitse bondskanselier Merkel en premier Rutte hebben in Brussel tot drie uur vannacht gesproken met de Turkse premier Davutoglu. Het was vooroverleg voor de korte EU-top met Turkije die vanmiddag rond half één in Brussel begint. Europa wil hulp van Ankara bij het terugdringen van de vluchtelingenstroom naar Europa. Of het vooroverleg iets heeft opgeleverd is niet bekend. PvdA-leider Samsom vindt dat Nederland bereid moet zijn om ieder jaar 30.000 legale vluchtelingen uit Turkije op te nemen. In het Radio 1-programma Met het oog op morgen wees de PvdA-leider erop dat in de jaren 90 ook jaarlijks tienduizenden mensen naar Nederland kwamen, vooral uit Joegoslavië. Volgens Samsom is coalitiepartij VVD het roerend met hem eens over deze aanpak. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil niet langer dat de Sociale Verzekeringsbank de PGB-gelden uitkeert. Het AD schrijft dat de Kamer morgen in het debat over de automatisering bij de SVB zal eisen dat staatssecretaris Van Rijn op zoek gaat naar een andere uitvoerder. De uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten naar mensen met een handicap is ontaard in een chaos die al maandenlang duurt. Ook de VVD vindt het nu genoeg en daarmee is er een Kamermeerderheid voor ingrijpen. Noord-Korea dreigt met een preventieve nucleaire aanval op Zuid-Korea en Amerikaanse doelen. Het regime in Pyongyang is kwaad over nieuwe militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS en over strengere sancties van de VN. Leider Kim Jong-un gaf afgelopen week al opdracht om de nucleaire wapens gereed te maken. Maar er wordt niet verwacht dat hij het dreigement ook echt uitvoert. Het weer, buien, soms met sneeuw en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Het KNMI en de verkeersdiensten waarschuwen voor gladheid in de ochtendspits, vooral in het zuiden en westen. In Noord- en Zuid-Holland, in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geldt code geel.